Voor zover bekend heeft dat alleen geleid tot blikschade en enkele lichtgewonden. Ook de spoorwegen hebben last van de winterse neerslag. Zo rijden er geen treinen tussen Utrecht en Schiphol en geen intercities tussen Amsterdam en Almere. Verder verwacht ook Schiphol dat het winterse weer de komende uren nog gevolgen heeft voor de vluchten. De sneeuw verdwijnt de komende uren, alleen in het noorden kan deze wat langer blijven liggen. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg was een sympathisant van Islamitische Staat. Dat zegt zijn vader in een interview met een Franse televisiezender. Ook zegt hij dat hij zelf naar de politie is gestapt toen hij zag dat zijn zoon werd gezocht in verband met de aanslag. De 29-jarige sheriff Shekat schoot tijdens de kerstmarkt in Straatsburg vier mensen dood. en werd twee dagen later na een klopjacht door de politie doodgeschoten. In Portugal is een trauma-helikopter neergestort. Daarbij zijn alle vier inzittenden omgekomen. toestel raakte vermist nadat het een hartpatiënt naar een ziekenhuis in Porto had gebracht. De helikopter was tijdens slecht weer neergestort in de bergen ten oosten van Porto. Wielrenner Tom Dumoulin heeft de Ronde van Italië uitgeroepen tot hoofddoel van het komend jaar. Het routeschema van de Giro is hem op het lijf geschreven, zegt Dumoulin. Meer dan dat van de Tour de France. Afgelopen jaar eindigde hij in beide rondes als tweede. De Giro is het hoofddoel, maar de renner van Sunweb sluit niet uit dat hij ook meedoet aan de Tour. Het weer in het noordoosten sneeuwt het nog licht. Daar wordt het vanmiddag pas droog. Langs de westkust kan een regenbui vallen.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 Dus een kleine nuanceverschil. Roland Kirk was verantwoordelijk voor de uitvoering van We Free Kings. We gaan naar eh, Sunny eh, Rollins met St. Thomas, overbekend hè? Sonny Rollins was dit. We gaan even naar The Little Drummer Boy, uitgevoerd door Jackie uh, uitvoering van Little Drummer Boy door Jackie Terrison. Ja, als je dan een arreslee hebt, je hebt van die rendieren ervoor staan... en je hebt van het, uh, noem je dat, beslag, eh, de, die teugels van die beesten... Waar, dus, waar ze mee ingespannen zijn, zeg maar. Als je daar dan belletjes op hebt en die bellen die doen het niet... wat moet je dan? Nou, dan eh, huur je Herb Albert en zijn Tijuana en die spelen dan voor jou de bel, dat couldn't jingle. Oftewel, ja, die bellen die verdommelen het gewoon om te jingelen. Vergeef me mentaal gebruikloos. Ze weigeren dienst, zo moet ik het zeggen. naartoe. May every day be Christmas. Oftewel, eh, eh, was het maar elke dag kerstfeest. dat kunnen we natuurlijk niet hebben, want dan zit je met die bomen... die valt na een paar dagen al uit. Tenzij je natuurlijk een, eh, ja, een kunstboom hebt, dan, dan gaat het wel. Maar dit is in ieder geval If You Could Read My Mind. Oftewel, als je mijn gedachten kon lezen. Nogmaals uh, Herb Albert en zijn Tijuana Brass. luisteren naar George uh, Titwell. Oh Christmas Tree. U zult het uh, ongetwijfeld herkend hebben. Oh, Christmas Tree, oh, dennenboom natuurlijk. Niet Jeroen van de Boom, dat is een andere boom. Ook een topper trouwens hoor. Maar het heeft er weer helemaal niks mee te maken. Peggy Lee, die zingt eh, It's Christmas Time Again. Even wachten nog, Peggy. Moet eerst nog kerstavond krijgen, de 24 december. En dan de 25e. Dan mag je er eigenlijk pas over zingen. Maar vooruit. Geef je een beetje voor vanmorgen. Peggy Lee. Snowflakes falling, church bells calling. It's Christmas time again. Fires lighted, kids excited. It's Christmas time again. Now Santa's sleigh is on its way. that Santa Claus brings to good little girls and boys. Candle glow and mistletoe, it's Christmas time again. Stockings hung and carols sung it's Christmas time again. There's the tree to trim, our glasses brim with love and joy and cheer. To all, a Merry Christmas and a Happy glasses brim with love and joy and cheer to all a merry christmas and a Eh, van harte bij aan, luisteraars. Ik ben een beetje vroeg met mijn wens eigenlijk. Nou ja, als ik naar Facebook kijk... en je ziet er al, eh, al die zaken al voorbij komen. Dit is Sarah McKenzie, Paris in the Rain. Stormy weather cut us together. A of sin. Toutes les belles étoiles hid in the clouds that night. was the rain that fell that did cast the spell there in your arms. I had raindrops on the rooftops to Cote de la Rue de la Paix. I had never thought bad weather could feel this way. trade some bright summer's day again and again just for one kiss That night. Twas the rain that fell that did cast the spell there in your arms. I heard raindrops on the roof just for one kiss and Paris in the room. heerlijke, relaxte muziek. Luisteraars, ik, eh, ga wat draaien van Eva Kessen. Die ben ik een grote fan van. Ze is er helaas niet meer. Ze is overleden aan uh, melanoom. Een eh, ja, agressieve kankersoort, zeg maar. Maar haar repertoire is gelukkig verevigd op tal van geluidsdragers. Waaronder It Don't Mean a Thing If You Ain't Got a Swing. if it ain't got that swing. Do wop, do wop, do wop, do wop, do wop, do wop, wop, do wop. It don't mean nothing if it ain't got that swing. Do wop, do wop, do wop, do wop, do wop, do wop, wop, do wop. Makes no difference if it's cool or hot. Cause you just got to give that rhythm everything you got. if it ain't got that swing.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 Dit was het repertoire dat mijn vader eh, altijd eh, draaide. Zo, ja, ook wel rond de kerstperiode. Ja, waarom ook niet eigenlijk? Hè? Het is toch lekkere muziek. We gaan genieten van True, Jamie Lancaster. Nummer natuurlijk bekend geworden van de Spandau Ballet in, de pop, in het popgenre. Dit is een jazzy uitvoering van True. don't Shelby Lynn was dat met I Don't Get Around Much Anymore. Uh, may every day be uh, Christmas Day. Louis Jordan. May every day be Christmas and every day be blessed let the end of every day be filled with happiness. And may the Lord be good to you with every rising sun. All through the day, have a smile for everyone at night time comes a longing to be with ones you love. To sit around the fireside and dream of stars above. So may God bless you and keep you, come what may then every day will be a happy day. nighttime comes a longing to be with ones you love. To sit around the fireside and dream of stars above. So may God bless you and keep you come what may then every day will be a happy day. May good times come to you treat me nice. Merry Christmas, baby. sure you treat me nice. Oh, Gave me a diamond ring for Christmas. And now I'm living in paradise. Ik Ga genieten van de rest van mijn zondag. Oh. Vanmiddag even de kerstmarkt in Vogelenzang bezoeken. En dan eh, ja, vanavond gewoon lekker relaxen. Hoort er ook bij af en toe, toch? Ik wens u een hele fijne zondag nog. Dank voor het luisteren naar ZFM Jazz. En wat mij betreft tot de volgende keer. Mijn collega's die eh, nemen het de komende weken weer van me over. Dus eh, uh, lekkere muziek met ZFM Jazz. Dag. En stuur jullie allemaal fijne dagen en...